7 uur. Lot met het NOS Journaal. De brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië gaan maandag gewoon van start, volgens afspraak. Eerder deze week werd er gezinspeeld op uitstel in verband met de vorming van een nieuwe Britse regering. Die regering is nog niet rond, maar de brexit-gesprekken kunnen wel gewoon beginnen. Dat hebben de Britse brexit-minister en de Europese onderhandelaar gezamenlijk bekendgemaakt. De nieuwe premier van Servië is een lesbische vrouw die niet van een politieke partij komt, maar uit het bedrijfsleven. Eerder was ze al minister in Servië. De keuze voor de lesbische Anna Brnabic is opmerkelijk in een land waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn. Servië is een van de minst homovriendelijke landen in Europa. Geweld en intimidatie tegen homo's komt vaak voor. Eerder was Burna dus al minister. Ze hoopte toen dat ze niet te lang bekend zou staan als de eerste homoseksuele minister. Ze wil beoordeeld worden op haar werk. In de Duitse biefstuk- en rundertartaar van supermarktketen Hoogvliet is de ziekteverwekkende bacterie E. coli gevonden, ook wel bekend als de poepbacterie. De supermarkt heeft het vlees uit voorzorg uit de schappen gehaald en vraagt de klant om het vlees niet op te eten, maar terug te brengen. Het gaat om producten met een houdbaarheidsdatum tot 20 juni. E. coli kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand, zoals zwangere, ouderen en jonge kinderen. Een roze zaterdagviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch... die voor volgende week zaterdag gepland stond, is door het bisdom afgeblazen. De bisschop is gezwicht onder druk van een aantal priesters en kritische gelovigen. De organisatie van het jaarlijkse homofeest is teleurgesteld. De viering op 24 juni is nu verplaatst naar de protestantse kerk in Den Bosch. Het weer dan nog. In de oostelijke helft van het land kans op buien en onweer. In het westen laat de zon zich vanavond nog even zien.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 Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A9 van eh, Alkmaar naar Diemen. Tussen Batuverdorp en Holendrecht staat 12 kilometer. Terug naar de A2, van Utrecht naar Den Bosch staan namelijk nog file tussen Evedingen en Knopendel. 9 kilometer door een eh, ongeluk. Eh, de weg is weer vrij, maar het kost je nog wel een half uur extra. A27 Utrecht-Gorkum tussen Evedingen en Lexmond 3. En ook hier een half uur vertraging nog. En op de A28 Utrecht-Zwolle voor Knopend Hoevelaken 5 kilometer door een ongeluk. Je kan daar niet kiezen voor eh, de A1 richting Apeldoorn. Als je van Utrecht naar Apeldoorn wil, kan je omrijden door de borden Arnhem te volgen. En dan bij Ede de A3 30 te kiezen in de richting van Barneveld.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 op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.